met het NOS-journaal. Duizenden kunstwerken en gebruiksvoorwerpen die sinds de Tweede Wereldoorlog in depots liggen opgeslagen... moeten zichtbaar worden voor het publiek. Dat adviseert een commissie onder leiding van oud-minister Asser. Het gaat om schilderijen, meubels, tapijten en serviezen van vooral Joodse mensen. In de oorlog namen de nazi's ze mee naar Duitsland, bijvoorbeeld door roof of dwangverkoop. Na de oorlog werd een groot deel teruggehaald en ondergebracht in de Rijkscollectie... maar vaak is niet meer vastgesteld van wie ze waren. Een deel hangt al in musea, maar de context ontbreekt vaak. Commissie Asser wil dat er een onafhankelijke stichting komt... die de collectie beheert en zichtbaar maakt kabinet komt binnen twee weken met nieuwe voorstellen om het asielbeleid strenger te maken. Die moeten in de eerste plaats komen van de asielnoodmaatregelenwet die gisteren werd weggestemd in de Eerste Kamer, zegt premier Jette. Er komt volgens hem onder meer een voorstel voor het ongewenst verklaren van vreemdelingen die hier niet mogen blijven. Jette noemt de uitslag van gisteren een gemiste kans, maar het kabinet laat zich volgens hem niet uit het veld slaan. Een plofkraak bij een geldautomaat in Haarlem heeft vannacht voor flinke schade gezorgd. De klap was zo groot dat meerdere ramen van woningen in de omgeving zijn gesprongen. De straat waar het gebeurde is tot later vandaag afgezet voor onderzoek. De explosieve opruimingsdienst heeft gekeken of er nog explosieven zijn achtergebleven, maar dat bleek niet het geval. Het is niet bekend of er buit is gemaakt. Er zijn wel twee verdachten aangehouden. Voor de tweede keer vanochtend is in de straat van Hormuz een vrachtschip beschoten, meldt een Britse maritieme instantie. Het is niet bekend waardoor het schip is geraakt, maar de verdenking gaat richting Iran. Eerder vanochtend werd een containerschip ten noordoosten van Oman al beschoten door een schip van de Iraanse revolutionaire garde. En dan nog het weer tot besluit. Het is volop zon vandaag. Alleen in het noorden zijn vanavond wat wolken. Het wordt, iets, het wordt tussen de 14 en 18 graden. Morgen begint de dag vrij mistig. Daarna is het overwegend zonnig en het wordt iets warmer dan vandaag.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 En ik ben begonnen met You Too. I still have found what I'm looking for. En ik ga door met de Golden Earrings. En wel de oude Golden Earring, de eerste Golden Earrings, Dus niet met Barry Hay, maar met Frans, Kassenberg.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 Dat is maar 1,25 voor een enkele reis en 2,50 voor een retour. En u kan alleen maar pinnen of met de stripkaart. En als u wilt reserveren, dan belt u één dag van tevoren naar 5740330. Ja, drukwerk. Ja, het is niet leuk, maar als je denkt, je loog tegen mij. was kapot. Nu zeg je voor je doen. Ah, nu heb je dan zelfs je ringen verpatst. En kom mij vragen om hoe. Je bent zeker vergeten van toen. liet me mooi staan in de kou. Toen ik thuis kwam, was er geen plaats meer in je bed. Je zei, ach, stap jij uit de bank? Nu heb je je vriend uit je kamer gezet. En mix je mijn drank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank Ah, je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht, dat ik helemaal blind was. Zes Ga denk je dat je man kan. de seks schat, je bent heel wat van plan Je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof Chocolate is een Britse discoband die in 1968 werd opgericht door de in Jamaica geboren zanger Errol Brown. De band was vooral succesvol in de jaren 70 en 80 en scoorde tussen 1970 en 1984 ieder jaar een hit. De bandnaam, de Hot Chocolate Band, werd verzonnen door een medewerkster, maar de naam wordt al snel afgekort. Hun eerste grote hit, Emma, uit 1974, waarbij geleidelijk hun karakteristieke funky geluid ontstond. Tijdens de daaropvolgende discoperiode begon de band ook in de Verenigde Staten hits te scoren. Zoals You Sexy Thing uit 1975, So You Win Again uit 1977, No Doubt About uit 1980, Girl Crazy uit 1982 en It Is Started With A Kiss uit 1982. Ik heb gekozen voor You Sexy Thing, I Start With A Kiss en Emma. you came along, you sexy thing. good. I thought you always would be mine. Started with a kiss. Never thought it would come to this. Started with a kiss. Never thought it would come to this. I remember everything. Like fighting in the plane some good looking boys and started to hang around. That boy hurt me so bad, and I was happy cause you cried, Steve. I couldn't help but notice that new distant look in your eyes, and then 16 And I had just turned 17 Just turned 17 I couldn't hold on to your love I couldn't hold on to my dream It started with a kiss Never thought it would come to this It started with a kiss Never thought come to this. You don't remember me, do you? You don't remember me, do you? Walking down the street came, star of my love story. And my heart began to beat so fast, so clear was my memory. I heard my voice cry out her name, and as she looked and looked away, I felt so hurt, I felt small And it was all that I could say You don't remember me, do you? You don't remember me, do you? You don't remember me, do you? You don't remember me, do you? It started with a kiss come to be. Started with a dream, Oh, never thought it would come to be. Thank één, één, één. face like an angel. She could be anything. Emily, Emma, Emily. I'm gonna write your name high on that silver screen. Emily, Emma, Emily. I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. 17, we were wed. I'd work day and night to earn our daily bread. And every day Emma would go out searching for that play that never, ever came her way. You know, sometimes she'd come home so depressed. I'd hear her crying in the back room, feel so distressed. And I'd remember back when she was five to the words that used to make Emily come alive. It was Emily. Emma, Emily. I'm gonna write your name high on that silver screen. Emily. Emma, Emily. I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. the bedroom door to find her lying still and cold on the bed. A love letter lying on the bedroom floor. It read, "Darling, I love you, but I just can't keep on living on dreams no more." I Tried so very hard not to leave you alone I just can't keep on trying no more. Dit was dan hete chocola, oftewel hot chocolate. Meer dan 15 speciale transporten hebben de levende haven, zo kan je het noemen, uit lang vervlogen tijden naar Zandvoort gebracht de afgelopen weken. Vanaf zaterdag 25 april zijn ze nu te zien voor het grote publiek. Iconische dinosaurussen als de T-Rex en nog veel meer. Bevolken het voormalige Holland pand park, pand, sorry, pand in de badplaats en vormen samen World of Dino's. Het is de spectaculairste expositie over dinosaurussen in Nederland, zegt woordvoerder Colijn Hillaar. De Dino's Dierentuin blijft twee jaar in Zandvoort. Dus u hebt wel even de tijd om het te gaan bezichtigen. En ik ga door met Wet, Wet, Wet. Love is all around. soul liet, eh, liep verleden week eh, bij Pluspunt naar binnen. En dat was in de bibliotheek. En daar zag ik een heel mooi weekoverzicht van Pluspunt liggen. Dan kan je zien op maandag, dinsdag, woensdag enzovoort tot vrijdag... wat er allemaal te doen is. En vanmiddag is er nog... U kan vanmiddag nog eventjes van 1 tot half 4. En dat is samen doen. En dat is samen doen, dan gaan we klaverjassen. Een kaartje leggen. Troef, roem, jas en nel. Als deze termen bekend voorkomen, dan heeft u het klaviassen vast onder de knie. Elke woensdag kunt u bij Pluspunt Centrum aanschuiven en een kaartje leggen. Aanmelden is fijn, maar aanwaaien, dat mag ook. En het is elke woensdag van 1 tot half 4 in de grote zaal van Pluspunt Centrum. De kosten zijn 3 euro, maar dan krijgt u wel koffie en wat lekkers bij. En ze hebben ook limonade zie ik staan. Dus dat is altijd meegenomen. Ja, en wat is dat dan? Inderdaad, gezelligheid. En ik ga door met Julian Clare. This Melody. Zoals ik u net vertelde, ik ben toen bij Pluspunt binnengelopen... en ik heb nog iets heel belangrijks gevonden. En dat gaat over de gezondheid. Professionals in het medisch en sociaal domein van Zandvoort... zijn getraind in het werken met positieve gezondheid. In de praktijk is het van belang om een volledige beeld te krijgen van de inwoners... en zijn en haar kijk op gezondheid. Alleen dan kunnen we de inwoners adequaat helpen bij het vinden van passende stappen die zijn of haar gevoelige gezondheid versterken. Jouw route naar positieve gezondheid. En natuurlijk weer van Pluspunt sluit aan op de ketenaanpak die regionaal wordt uitgerold via route gezondheid. Door een vloeiende toeleding naar het sociale basis te creëren... verlagen we tevens de druk op het medisch domein. Een volledig beeld van de inwoners bij een verwijzing is cruciaal voor een optimale interventie. Je kunt de inwoner een spinnenweb laten invullen dat aansluit bij haar of leeftijdscategorie. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, en het kan eh, contact opnemen met telefoonnummer 571-9393. Oftewel welzijn en geloof me, het zijn geen, geen, leugentjes. Creamfield en Cook, Only Lies. naar het leukste radiostation van Nederland. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside, like the way. Dat was Emilia. The Big Big World. Het is 27 eh, april, is het Koningsdag. En dat is volgende week maandag. En ik heb het eh, programma gezien van eh, Zandvoort. En dat ziet er echt heel leuk uit. Dus ik zou zeggen, kom lekker. Het gaat over een rommelmarkt in de ochtend. En dat de Koninginnesdag beginnen we natuurlijk vanaf heel vroeg. En tot twee uur met de traditionele rommelmarkt. De Vrijmarkt begint vanaf het Raadhuisplein... en loopt via de Louis-Davidstraat naar de Louis-Davidsplein. En dan hebben we een demonstratie van OSS. En dat is van half tien tot kwart over tien. En dat is op het Raadhuisplein. En de jeugd van de gymnastiekvereniging OSS... zal op Koningsdag een mooie demonstratie geven. En de officiële opening, dat is pas om half elf tot elf uur. En dat is eh, op Koningsdag 2026 om half elf op het Raadhuisplein. Met medewerking van de wapenzangers van Zandvoort... zullen we gezamenlijk het Wilhelmus zingen en de vlag hijsen. Waarna burgemeester Molenburg de dag officieel zal openen. En dan hebben we een demonstratie, de Dance Academy van Zandvoort. En dat is tien over elf tot kwart voor twaalf op het Raadhuisplein. En in de middag de kinderspelen. Dat is van de jeugd van 2 tot 15 jaar. En dat is van 12 uur tot 4 uur op het Gasthuisplein en de Weestraat. En de kinderspelen van de kinderen in de leeftijd van 2 tot 15 jaar... vinden eh, plaatsen op het Gasthuisplein, zoals ik al zei. En in de Weestraat. En de kinderen kunnen zich vanaf half twaalf inschrijven... bij de inschrijftafel op het Gasthuisplein. Natuurlijk is deelnemen aan de Spelen hartstikke gratis. En de muziek bij de horeca die begint om twee uur s middags... en het is in het centrum. Bij diverse horecagelegenheden zal er een gezellig feestje van worden gemaakt. I'll Never Fall in Love Again. Tom Jones. you've treated me so wrong. I can't take anymore, and it looks like I'm never gonna fall. someone else, baby. I broke up all inside, and it looks like I'm never gonna fall in love. ik heb gekozen voor de volgende. Michelle van de Beatles. is donderdag. Daarom is er morgen weer Sporty Tuesday. Geen zin om stil te zitten? Dat hoeft ook niet. Dankzij de wekelijkse sportinstuif. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen op donderdagmiddag meedoen met de Sporty Tuesday. Elke donderdag van 3 tot 4 uur in de gymzaal van de Blauwe Tram. Er komen allerlei sporten en spelletjes voorbij tijdens de instuif. Van trefbal tot verstoppertje en van kickboksen tot voetbal. Zorg voor makkelijk zittende kleding en zaalschoenen. Kom langs en werk je lekker in het zweet. De sportinstuif is natuurlijk gratis en voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Aan te melden. Dus kom lekker langs. En ja, ik ben niet de jongste meer. Zeker niet. Mevrouw ook niet. Maar ik zeg nog elke dag tegen haar... gaan weer naar het eind. Ik ga het eerste uur afsluiten met Roger Clover.